René van Brakel met het NOS-journaal. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat South Carolina zijn gewonnen door Newt Gingrich. Hij boekte een ruime zege en liet de republikeinse favoriet Mitt Romney ver achter zich. De strijd om de nominatie gaat nu verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. Gingrich zegt dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Ze moesten hun flat uit toen na een brand in een elektriciteitskast de stroom was uitgevallen. Ook de noodverlichting doet het niet. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat. Deze ochtend moet duidelijk worden wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest hebben gisteravond zo'n 100.000 mensen betoogd voor de regering van premier Orbán. De laatste tijd lieten juist zijn tegenstanders van zich horen. Die protesteren tegen de hervormingen van Orbán. In de grondwet is vastgelegd dat de regering meer macht krijgt. Daarop is stevige kritiek gekomen. Laura Dekker heeft gisteravond haar solo zeilrace om de wereld afgerond. Rond 8 uur Nederlandse tijd kwam ze aan in de haven van Sint Maarten. Ze was bij aankomst al 36 uur wakker, vooral doordat het laatste stukje vanwege riffen en eilandjes gevaarlijk kan zijn. Een jaar geleden vertrok Laura vanaf Sint Maarten en gisteren was ze bij aankomst de jongste solo zeiler die rond de wereld heeft gevaren. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Hij versloeg zijn landgenoot Feliciano Lopez eenvoudig in drie sets. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Berdic en Almagro. Nadal heeft het toernooi in Melbourne één keer gewonnen, dat was in 2009. Het weer bewolkt en in het noorden kans op een bui. Later kan het ook in de rest van het land gaan regenen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.